Een van de slachtoffers vertelde vandaag in de rechtszaal dat de gijzeling nog steeds impact maakt. Tot op de dag van vandaag is er nog geen dag voorbij gegaan waar ik er bewust of onbewust niet mee bezig ben geweest. Ik zie nog de deur opengaan. Het duurt een paar seconden en dan loop je naar binnen. Wanneer we je niet serieus nemen, haal je met je linkerhand een mes uit je rechtermouw. En kort daarna verschijnt de rechterhand ook met een mes uit je mouw. Je staat met beide handen gewapend en kijkt ons met een diepe blik in je ogen aan. Ik was bang. Je vertelde dat je explosieven bij je had, genoeg voor het hele straatje. En zelf was je niet bang om dood te gaan. Je dreigde naar ons met de gevolgen wat er zou gebeuren als we je niet gehoorzaamden. Corné H. zegt dat hij niet weet waarom hij mensen gijzelde. De rechter doet binnenkort uitspraak. In Duitsland begint vandaag een rechtszaak tegen drie mannen die de familie van Michael Schumacher zouden hebben afgeperst. Die oud-Formule 1-coureur raakte 11 jaar geleden zwaar gewond door een ski-ongeluk. Zijn familie doet er sindsdien alles aan om hem buiten de publiciteit te houden. De mannen die nu terecht staan zouden privéfoto's van Schumacher hebben gejat. Daarna dreigden ze volgens het Duitse OM die online te zetten als de familie geen 15 miljoen euro over zou maken. En Emmen kan wel wat liefde gebruiken. Er is eindelijk wat goed nieuws over die Drentse plaats. RTV Drenthe-verslaggever Janine Hofstegen reports. De afgelopen jaren kwam Emmen niet altijd positief in het nieuws. Het zou namelijk geen aantrekkelijke plek zijn om te wonen. Maar het nieuw onderzoek blijft dat Emmen één ding heel goed voor elkaar heeft. Het is hier namelijk veel groener dan in andere grote steden. Ik snap niet waarom mensen altijd zo... Eh, negatief over Emmen doen. Dus dat, dat snap ik ergens aan Misschien ook trots op dat Emmen nou eens niet onderaan, maar juist bovenaan staat. Jazeker, dat werd wel eens een keer tijd. Het is hier ook een prachtige wijk. Hier, Bargeres in Emmen, is echt een groene wijk. En, en, prachtig om te wonen. Ja, Emmen is volgens de onderzoekers de enige stad waarin elke wijk genoeg groen is. Het weer bewolkt, af en toe motregen en door de harde wind is het fris. Die wind gaat in de loop van vandaag liggen. Morgen krijgen we daarom een rustig dagje. Droog, misschien ook wat zon en maximaal 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Voorknopend Holendrecht is de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. Dit komt door een ongeluk eerder vanochtend.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 Give me love. see that I've been blind ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. I cry, tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too.